ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Een paar duizend artsen en andere mensen uit de zorg trekken vandaag naar Brussel voor een groot protest. Ze vinden dat de EU het recht op zorg in conflictgebieden beter moet beschermen. Deze arts staat op het punt om op de trein naar Brussel te stappen... en ze ziet het op veel plekken in de wereld verkeerd gaan. Op dit moment is Gaza het meest schijnende voorbeeld eh, van een situatie... waar zorg en zorgverlening onder druk staat. Maar het is wel zo dat eh, het wereldwijd steeds minder een zekerheid is... dat je als arts eh, het werk kan doen en dat je als patiënt de zorg kan krijgen die je nodig hebt. Ze vindt niet alleen dat patiënten in oorlogsgebieden... een veel betere bescherming verdienen, maar ook de artsen. Voor de rellen in Den Haag van afgelopen zaterdag zijn zes minderjarigen opgepakt. In totaal zitten 37 mensen vast in de leeftijd van 16 tot 60. Zaterdag was elsvest op het Malieveld, maar die demonstratie tegen immigratie liep al snel uit op chaos. Agenten werden aangevallen en een kantoor van D66 werd vernield. Het leger zoekt de komende vier weken elke dag naar niet ontplofte vliegtuigbommen op Eindhoven Airport. Dat is nodig vanwege een grote renovatie van de start- en landingsbaan die eraan komt. De militaire vliegbasis gebruikt dezelfde baan als de vakantievluchten op Eindhoven Airport. Er zitten daar 37 verdachte voorwerpen in de grond. En vanavond wordt een team van vier astronauten gepresenteerd dat naar de maan gaat vliegen. Die missie, de Artemis 2, staat gepland voor volgend jaar. Astronaut Arne, uh, André Kuipers die legt uit waar die voor bedoeld is. Het is vooral een, een proefvlucht om te kijken of je ja, dat met z'n vieren of je zo'n vlucht kan maken. Er is al een eerdere vlucht geweest, dat is in 22 zonder mensen. Toen waren er wat problemen. Dat eh, Artemis 1 missie met het hitteschild. En dat moest allemaal opgelost worden. En eh, dit was ja, grote voorbereiding voor de landingen natuurlijk. Ja, want dat is uiteindelijk de bedoeling dat er weer mensen op de maan gaan lopen. Volgens de NASA moet dat in 2027 gaan gebeuren. Maar André Kuipers twijfelt heel erg of ze dat gaan halen. Heb ik het weer voor je, op aarde dan. Een mix met eh, van alles wat, zon, wolken en regen. En het wordt maximaal 17 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staan nog wat lange files rond Amsterdam... door de wegwerkzaamheden op de A10 Oost. Op de A10 Noord richting Haarlem bijvoorbeeld... daar is de vertraging bij de Koentunnel nu zo'n 10 tot 15 minuten. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Velzen 10 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Maarsen en Amsterdam Zuidoost. Daar is de vertraging 20 minuten. Ook 20 minuten oponthoud op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. En op de A27 van Almere naar Gorkum zorgt een kapotte auto voor oponthoud bij knopen Lunette. Vanaf Hilversum is de vertraging 10 minuten.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 Got a feeling higher than high. This is the real thing. This is the real thing. No more living in shame. And I'm not gonna run or gonna hide away. No more telling all those lies. no use hand in hand.